Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie... over grootschalige landbouwgrondfraude. Dat zegt Investico. De onderzoeksjournalisten baseren zich op interne mails van het ministerie. In 2017 kwam via Trouw aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken... als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen... In 2018 zeiden Nederlandse ambtenaren tegen de Europese Commissie... dat het probleem alleen in Berkelland speelde. Maar volgens Investico wisten ze toen al dat er in andere gemeenten... vergelijkbare perceelfraude was vastgesteld. Een fotojournalist uit Myanmar is veroordeeld tot 20 jaar cel met dwangarbeid... vanwege zijn verslaggeving naar orkaan Mokka. Het gaat om een journalist van de inmiddels ondergrondse nieuwstijd Myanmar Now... Volgens de hoofdredacteur van die site bewijst de veroordeling opnieuw de schending van de persvrijheid onder het bewind van de junta. De fotojournalist zou zijn aangeklaagd voor misinformatie en opruiing, maar het is niet duidelijk of hij dat daar ook voor veroordeeld is. De Amerikaanse oud-president Trump moet opnieuw een schadevergoeding betalen aan schrijfster E. Jean Carroll. Volgens de rechter is Trump aansprakelijk in een smaadzaak die de schrijfster tegen hem heeft aangespannen. In januari bepaalt een jury welk bedrag Trump moet bepalen. Na een eerdere civiele rechtszaak over seksueel misbruik en smaad... is Trump Carroll al 5 miljoen dollar verschuldigd. De schrijfster eist nu 10 miljoen. Oranje voetbalsters Jill Roort en Daphne van Domselaar... zijn genomineerd voor de Gouden Bal... de prestigieuze prijs voor beste voetbalster van het jaar... Ook Xavi Simons maakt kans op een onderscheiding. Hij is een van de tien genomineerden voor de Coppa Trophy. De prijs voor de beste speler onder de 21.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 We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many and I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. yeah. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down.